Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de afsluitdijk demonstreren vissers tegen windmolenparken en zonneparken op het IJsselmeer. Meer dan 50 kotters zijn bij het protest aanwezig. Volgens de vissers leggen windmolenparken een steeds groter beslag op de viswateren. Ze vragen zich af of ze nog wel mogen vissen... en of hun kinderen en kleinkinderen ook het werk nog kunnen doen. Het protest is bij het midden van de afsluitdijk... waar de vissers niet meer mogen komen... omdat er sinds kort een windmolenpark in het water is aangelegd. In het zuidwesten van Japan hebben de autoriteiten meer dan een miljoen mensen opgeroepen om een veilige plek te zoeken vanwege noodweer. In vier regio's geldt nu het hoogste weeralarm vanwege zware regenval en modderstromen. In sommige gebieden viel 50 mm regen in een uur. Zeker één persoon is overleden, na twee mensen wordt nog gezocht. De Amerikaanse zanger Tony Bennett stopt na 70 jaar met optreden. Reden is zijn gezondheid. De 95-jarige Bennett heeft de ziekte van Alzheimer. Vorige week gaf Bennett nog samen met Lady Gaga twee shows in New York. De zanger won 18 Grammys en bracht ruim 70 albums uit. Drie daarvan werden platina, acht albums kregen de gouden status. I Left My Heart in San Francisco en The Shadow of Your Smile zijn twee van zijn hits. 2015 kreeg hij, kreeg hij een Grammy voor een album dat hij samen met Lady Gaga maakte. Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Mississippi heeft in de parkeergarage een veldhospitaal geopend... om de grote hoeveelheid coronapatiënten te kunnen behandelen. Er staan 20 bedden in de garage. Mississippi heeft 3 miljoen inwoners. Het aantal coronapatiënten is hoog. Gisteren werden ruim 5000 nieuwe besmettingen geregistreerd... en donderdag werden bijna 1600 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Het hoogste aantal in de staat tot nu toe. Het weer. Geregeld zon met in het noorden kans op een buitje. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weinig verandering. Na het weekend wordt het wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal.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 Only can make me man, me no want none of them. Me up my body like Me no want none of them. Me no want none of them. Things I feel the shine my name. Want me lover, ah, me want feel me friend.